Beelden uit mijn kinderjaren, uit mijn jeugd zo vrij en blij, trekken somtijds kalm en rustig aan mijn peinzend oog voorbij. Ik denk nog dikwijls aan die dagen vol en stille vree. Hoe verheugd ik steeds ontwaakte in ons hutje bij de zee. Hoe verheugd ik steeds ontwaakte in ons hutje, ons hutje bij verbeelding ziet de bloemen voor ons nederig venster staan. En het strand waar ik schelpen gaarde, glanzen bij het licht der maan. Ik hoor mijn moeders zoet vermanen, al ze mij in het bedje leeg. En ik voel weer slevens morgen in ons hutje bij de zee. En ik voel weer slevens morgen in ons hutje, ons hutje bij de zee. Wat ik later mocht ervaren, levensdroefheid, levensvreugd. Immer zal mijn hart u loven, vreedzaam plekje uit mijn jeugd. En mijn laatste wens zal wezen had ik eens een kalme vree. Het moede hoofd ter rust mag vleien in ons hutje bij de zee. Het moede hoofd ter rust mag vleien in ons hutje, ons hutje bij